van 9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. Marokko is een voortvluchtige Belgische terreurverdachte opgepakt. Hij hoort bij een terreurcel die afgelopen zomer in Brussel werd opgerold, meldt de VRT. Bij een inval in een garagebox vond de politie begin juli wapens, kogelwerende vesten, politieuniformen en een blauw zwaailicht. Twee broers met de Belgische nationaliteit werden daarbij al opgepakt. De derde man wist te ontsnappen. Bij feesten die de gemeente Den Haag organiseert of betaalt... mogen geen roofvogels meer worden ingezet. Dat heeft de Haagse gemeenteraad gisteravond besloten. Het voorstel kwam van de Partij voor de Dieren. Afgelopen jaar waren er 18 evenementen in Den Haag... waarbij roofvogels werden ingezet ter vermaak. Zo was op een straatfeest een geketende oehoe te zien in de felle zon... terwijl de oehoe een nachtdier is. Een Britse kindermoordenaar heeft tegen zijn wens een zeemansgraf gekregen. Het gaat om Ian Brady, die in de jaren 60 vijf kinderen heeft verkracht en vermoord. Hij werd tot levenslang veroordeeld en overleed in mei in de gevangenis. Hij was toen 79. Brady wilde zelf dat zijn as zou worden uitgestrooid in een natuurgebied... waar hij zeker drie van zijn slachtoffers had begraven... tot de ontsteltenis van de nabestaanden. Maar de rechter stak er een stokje voor. De urn met zijn as is nu bij Liverpool in zee gegooid. Tijdens een achtervolging in Den Bosch heeft een auto vannacht een motoragent aangereden en een politieauto geramd. Daarna gingen de twee inzittenden er lopend vandoor. Een agent loste een waarschuwingsschot en er is met een helikopter gezocht, maar de twee zijn nog niet gevonden. De motoragent raakte bij de aanrijding niet ernstig gewond. Wat de aanleiding was voor de achtervolging in Den Bosch is niet bekendgemaakt. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. Eerst in het noorden en later ook in de rest van het land. In het noordwesten en noorden kan ook een bui vallen. Het wordt 12 à 13 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Zondag wordt het maar een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum bij Liewendijk 5 kilometer. En op de A29 richting Rotterdam. Tussen Afrit Nieuwersdorp en het Vaanplein 10 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij.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 The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. graven Graaf de Big Band eh, van de CD Nostalgia uit 2008. Eh, er zaten flink zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd. Want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar uh, vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt, want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer, Your My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're to pieces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems pulse increases. I just go to pieces when I look at you, cause you're my. flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie-in-eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aan. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze van Sonny Stit. Sonny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, hetzelfde nummertje. After You've Gone. ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan zes, zeven minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984, als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. the way across a body, play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows, your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey copious reverie, so soft as skin, your blind to flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. En ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius Three Views of Secret van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. speelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. To listen to me. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtige cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. van de cd An Elusive en zo cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de, mensen Stuart Matthewman. En eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist. heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz-noir muziek. Komt-ie. in many ways. From a drink or ten Or maybe it's just because of you, babe We all wanna love someone But forget of ourselves And our needs Feelings are so abused by Twin Danger, In Many Ways. Twin Danger eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Noor, Beautiful Day.